In rubberboten staken ze de rivier over, net zoals ze dat 65 jaar geleden deden tijdens operatie Market Garden. Bij de operatie werd de Waalbrug op de Duitsers veroverd en Nijmegen bevrijd. De stad bleef daarna nog maanden frontstad omdat de geallieerden bij Arnhem werden tegengehouden. Olieconcern Trafigura zegt dat er maximaal 33 miljoen euro wordt uitgekeerd aan Ivorianen die zeggen dat ze ziek zijn geworden van een illegale afvaldump in 2006. Het is iets meer dan 1000 euro per persoon. De advocaten van de gedupeerden hadden 200 miljoen euro geëist. In Oostenrijk zijn bij een raceongeluk twee toeschouwers om het leven gekomen. Twee anderen raakten zwaar gewond dodelijk ongeval gebeurde tijdens de International Auto Rally in de buurt van Linz. Een van de coureurs verloor in een bocht de controle over zijn stuur en reed het publiek in. Voetbalclub Real Madrid heeft een schuld van 327 miljoen euro. Dat heeft voorzitter Perez bekendgemaakt. De schuld van Real komt vooral door de aankoop van de voetballers Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema en Gabi Alonso. Die kosten bij elkaar 250 miljoen euro. Dan Nederlands voetbal. In de eredivisie heeft PSV de topper tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 3-1 voor PSV. De Eindhovenaren gaan nu samen aan de leiding met Twente... dat uit met 2-0 van Heerenveen won. Ajax won in Venlo met 4-0 van VVV. Luis Suarez maakte alle doelpunten. En eerder op de middag won Utrecht met 1-0 in Den Haag van ADO. De Nederlandse tennissers hebben de Davis Cup ontmoeting met Frankrijk verloren. In Maastricht verloor Timo de Bakker in vier sets van Jo-Wilfried Tsonga. Met nog één enkel spel te gaan is Frankrijk niet meer in te halen. Oranje daalt af naar groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone. Dan het weer. Vanavond en vannacht kans op nevel en mist. En die is er morgenochtend ook nog.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 Want eh, wat is dit? Is dit Kruisstraat Kruisstraatadres? Postadres? Ja, ja. ja zie je 2A. Dus we zitten bij Kruisstraat 2A. En u hoort het al. onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld. Zilveren Hey Joop en Daan, goedenavond. Die is ook aanwezig. Gezellig om hier te zijn. Wist jij wie het openingsnummer maakte? Eerlijk gezegd geen Heb je wel eens van Les Paul gehoord? Les Paul komt me wel bekend voor. De man die heeft ontzettend veel betekend voor de muziek. Hij eh, heeft onder andere bijgedragen tot de ontwikkeling van het meer technieken. technieken. Eh, eh, het eerste achtsporenmachine was bijvoorbeeld door hem ontwikkeld. En hij heeft als een van de eerste een elektrische met een, met een massieve klank, zo'n ding, een klankkast gemaakt. Oké. En daar is een heel beroemd gitaar vandaan gekomen. Eh, de Gibson Les Paul. Gibson Les Paul. Ja, dat, eh, dat, is, dat is een gitaar die wordt in alle soorten muziek gebruikt. Eh, vanaf de Beatles tot aan nou, de plaatselijke band Van Kessel. Allemaal kennen ze de Gibson Les Paul en willen ze die ook het liefst hebben. Maar is een beetje prijzig. <laughs> ja. Wat kost die dan? <laughs> nou, behoorlijk veel. <laughs> Eh, ik weet ook trouwens niet eens of ze nog gemaakt worden. Maar je had ze in een, stuk of 35 variëteiten. Vanaf de Les Paul, Billy, Joe Armstrong tot aan de Les Paul, Paul Smartwood. Noemen we het op. Elke goede Amerikaanse artiest die kreeg een eigen Gibson van eh, de firma Gibson. Ehm... Deze man eh, die, eh, is helaas drie weken geleden overleden. Maar omdat wij niet eerder uitzending hadden, konden we dus ook niet eerder een, eh, een opname van hem draaien. Dat deden we nu wel. En dat was How High the Moon uit 1951. En dat heeft hij samen met zich gemaakt met zijn echtgenoot. Die als artiestnaam had Mary Ford. Maar die eigenlijk heette Iris Colleen Summers. Oké. Waarvan actors zeggen wij dan? Jawel! Heel goed. En meer van dit soort muziek vanavond. Ja, we gaan door met Barry Black. White bedoel ik. Barry White, Love Theme uit 1974. Ramona, they're ringing out a song of love. het, een van de meest beroemde duo's aan de Nederlandse eh, lichte muziek. Ruud en Riem de Wolf, oftewel The Blue Diamonds. Die eh, deze hit, eh, wereldwijde hit Ramona in 1960 uitbrachten. En van, waarvan er maar liefst 7 miljoen exemplaren zijn verkocht. Zo, dat is best wel. <laughs> Ja, dat wil nogal. en dat van een singeltje? Ja, ja helemaal goed. Deze jongens waren oorspronkelijk eh, uit uh, West-Java. Toen de tijd nog in Nederlands, eh, in, in Indonesië. En die zijn later op zesjarige leeftijd naar Nederland gekomen, naar Driebergen. En daar zijn, hebben zij dat, deze, dit duo gevormd.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 Ja, een hit van The Birds, 1966. Mr. Spaceman, geschreven door Roger McQueen, die eigenlijk niet Roger McQueen heette, maar Jim McQueen. En die samen met David Crosby en Gene Clark de eh, Birds oprichten. En later voegden zich daar eh, Chris Hillman en Michael Clarkie bij. Lekkere muziek uit de helft van de jaren 60. We ja, dan gaan we toch wel ietsje verder eigenlijk. 1974 is, zijn ze begonnen. Eh, de Commodores, een Amerikaanse soul- en funkgroep uit de jaren 70. En eh, ja, dit is absoluut een van hun grotere hits. Night Shift. Jackie. Mm, mm-hmm. what you doing now. It seems like yesterday. doosie Bikkemik en Titch. Jawel. Kunnen jullie zo snel zeggen, jongens? Waarschijnlijk niet. Ik nooit. Nee, dat begrijp ik. Dit was in ieder geval een hit van hun uit 1966. Een van de grotere hits. En de meest bekende, die heeft een nummer 1 notering gehad in het Verenigd Koninkrijk, was The Legend of Xanadu. Maar dit was Bandit. En eh, ja, Dave die doosie Bicky McIntitch. Zweden ze absoluut niet. David Harmon, Trevor Davis, John Diamond, Michael Wilson en Ian Amy. En dan in de volgorde van Dave die Doosje Binky met Tis. Nou, kan jij het vertellen dan? Nee, ik, ik, snap er helemaal niks meer van. Eh, misschien Rob wel. Ik weet het niet. Het zou nog kunnen. Rob nee, nee, nee, nee. Rob Zo dus snel als Joop het zegt, kan ik het helemaal niet. <laughs> Oké. We gaan naar een artiest die zich met zijn groep uh, eh, Dr. Hoek en The Medicine Show noemde. Een pop country rockband uit eh, Union City, New Jersey. Die in 1969 zijn begonnen met muziek maken. In 1972 hadden ze een hit met een nummer dat heet The Cover of the Rolling Stone. The Rolling Stone is een eh, toonaangevend muziekblad in de Verenigde Staten. En dat zouden ze wel dolgraag eh, op terecht willen komen. <laughs> I don't believe it. That, that, uh. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy five copies for my mother? Yeah. Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? would be on the front smiling, man. Oh, beautiful. I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Saying stand and deliver for you are a bold deceiver. Mushering, da-dum, do-dum, da. White fall, da da o White fall, da da o There's whiskey in the jar. I count counted out his money, and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering darum do darum da. Whack fall da daddy o, oh. whack fall da daddy o. Oh. There's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a number. I dreamt of and jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges, and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering the do dum da, whack fall the daddy o, whack fall the daddy o. There's whiskey in was early in the morning, just before I rose to travel. Up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she'd stolen away me rapier. But I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering, darum do, darum da. Whack fall da daddy-o, oh. whack fall da daddy-o, oh. there's whiskey in the jar. Now there's some take the light in the carriages a rolling, and others take the light in the hurley and the bowling. But I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning, bright and early, ushering derum do derum da. Whack fall the daddy o, oh. whack fall the daddy o. Oh. There's whiskey in the jar. If anyone can aid me, tis me brother in the the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than me own, me sporting Jenny. Washering derm do derm da, whack fall the daddy o, whack fall the daddy o. There's whiskey in the jar, washering derm do derm da, whack fall the daddy o, whack fall the daddy o. Ja, lekker hè Daan. Wanneer komt er nou bier bij? Nou, eh, oh, hou je niet van whisky? Nee. dit is nog whisky met een ede tussen, tussen de K en de Y. En dat mag, wordt alleen in Ierland zo geschreven. Dus, okay. Ierse muziek. Lekker. De Dubliners, een Ierse folkband. En het is vandaag de dag een van de langst, sorry, langst bestaande bands in de hele wereld. Ze zijn in 1962 begonnen. En natuurlijk zijn er wat eh, personele wisselingen geweest. Maar allemaal oorspronkelijke Ierse volksmuziek die zij eh, ja, op het eh, vinyl in eerste instantie hebben gezet. En later natuurlijk zijn daar ook cd's van verschenen. Ja. Goed, volgende nummer. Ah, dat is toch wel een, echt een een van mijn meest favoriete groepen die er bestaat. Emerson, Lake Palmer. Die maakte in 1971 een vreselijk bekend nummer. Laat ik zo zeggen. In Nederland een verschrikkelijk bekend nummer. Want het is eigenlijk nergens anders een, eh, echt een hit geweest dan in Nederland. We draaien voor u Lucky Man uit 1971. had white horses lady. midnight. Don't go at midnight. Don't talk and suspicion. We're going give an exhibition. We're find out what it is all about. What it all about? After midnight. Het was Eric Clapton, Rob, met eh, muziek. Toen was jij één jaar oud, maar je kent het wel. Eén jaar oud, hoe weet jij dat nou? In 1970 komt dit vandaan. Dat heb je helemaal goed aan. Het <laughs> <laughs> eh, was de eerste solo-album van eh, Eric Clapton. Nadat hij al vijf jaar lang albums had gemaakt met de Yardbirds, met Cream en met John Mayall en de Bluesbreakers. Dit was dus een, een nummer van hemzelf, van zijn eerste uh, ja, solo-album. Wat was jij nou, Rob? Eh, Joop, sorry. 69 <laughs> was ik 17. oh nou lul. Ja, dat bedoel ik. Zou dat zeggen toch Hij gaat er wel weer. Oh jeetje. Hey, eh, Daan, zeggen de namen Thijs Verler en Jan Akkerman jou iets? Iets. Oké, niet veel dus. Niet veel, niet veel. Het waren de belangrijkste leden van de Nederlandse pop-rockband Focus. Die in, met name in de jaren 70 om zijn instrumentale muziek eh, eh, bekend stonden. En die eigenlijk een unieke combinatie hadden van invloeden vanuit de klassieke muziek, de rock en de jazz. Ken je hem wel Rob? Eh, eerlijk gezegd? Ja? Ja. <laughs> Jammer hè? ik, weet, ik weet het niet, maar goed. Luistert u naar Sylvia uit 1972, een van de grote hits van Focus. make me lose Well, I've been driving on a bald hill mountain I've done my time I've done my time I've been driving on a bald-headed mountain I've done my time, oh, I've done my time I've done my time Joop en eh, Rob zitten nog voorbij te babbelen, maar... Eh, helemaal niet. Ik gooi hem nu open, die schijf van. Wij hebben het over een hele bijzondere een, nummer dat wij straks eh, gaan draaien, als we eraan toekomen. Ja, ja, dat, ja, gewoon. Nou, we, gaan het gewoon doen. we gaan, het, gewoon, doen. het gewoon, maar alvast op 18. 18 al? Ja, we gaan 18 hierna draaien. Okay. dit was trouwens een nummer van de The Kings van hun allereerste album. Hey Vanes, je gaat wel diep, hè? Jawel, ik ga inderdaad diep. Oh, want we hadden natuurlijk ook het nummer van Eric Clapton van zijn eerste album. Nou, nu van de Kings, Bold Headed Woman. En dat kennen we in Nederland ook, want in 1966 hebben zowel de Torero's als de JJ's, twee Nederlandse, ja, vroege rockgroep, of ja, wat zal je ze noemen eigenlijk. Die waren, eh, laat ik zo zeggen, waren met muziek bezig. <laughs> maar daar houdt het ook verder mee op. Die hebben datzelfde nummer hebben ze uh, uitgebracht. En uh, daarin is in Nederland bekend geworden. Maar dit was de oorspronkelijke versie uit 1965 van The Kings. En dat geldt ook voor de volgende versie, hè? Of volgende, versie. Dat is nog veel meer log eigenlijk. Dat, wou ik zeggen. Ik zeg van, is dat wel goed gewoon, Stevie Wonder? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Stevie Wonder uit 1966. Een nummer van The Birds en nog, nog een heleboel van die andere groepen die Mr. Tambourine Man op de plaat hebben gezet. <laughs> Sta je van te kijken, hè? <laughs> Stevie Wonder heeft het ook gedaan. Laat het maar horen dan. Oké, komt ie aan.